Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Colombia heeft een drugsdealer uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Washington Edison Prado zou meer dan 250.000 kilo cocaïne naar de VS hebben gesmokkeld. Edison Prado kwam uit Ecuador. Vorig jaar werd hij opgepakt in Colombia. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te gaan door te zeggen dat hij lid was van rebellenbeweging FARC. In dat geval zou hij in aanmerking zijn gekomen voor amnestie, maar de autoriteiten geloofden hem niet. De Noorse regering steekt meer dan 10 miljoen euro in een renovatie van de Wereldzadenbank op Spitsbergen. In de bunker liggen zo'n 900.000 zaden opgeslagen, zodat het DNA ervan behouden blijft bij bijvoorbeeld een grote natuurramp of kernramp. Met het geld wordt onder meer een aparte ruimte gemaakt voor elektrische apparaten die warmte afgeven, zodat de bunker zelf zo koud mogelijk blijft. En ook komt er een nieuwe waterdichte ingang. De Noorse langlaufster Marit Björgen heeft op de Olympische Spelen geschiedenis geschreven. Ze won goud op het laatste onderdeel van de Spelen, de 30 kilometer klassieke stijl. En is nu de succesvolste winterolympier ooit. Met acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons... passeerde Björgen haar landgenoten Ole Einar Björndalen en Björn Dali. deze Spelen was ze goed voor vijf medailles. Chef de mission tijdens de Olympische Winterspelen Jeroen Bijl... is erg tevreden met de sportieve prestaties van de Nederlandse ploeg. Gaf hij halverwege de speler nog een 8 als rapportcijfer. Nu op de laatste dag is dat een 8,5 of een 9. En geeft een hoger cijfer omdat het aantal gouden medailles nog is opgelopen tot inmiddels 8. Bijl vindt het lastig om een hoogtepunt aan te wijzen van deze spelen. Volgens hem zit aan alle gouden medailles een mooi verhaal. Nederland haalde in totaal 20 medailles, maar vooraf werd gerekend op ongeveer 15. Het weer, helder en koud. Eerst nog lichte tot matige vorst, later vandaag veel zon en hooguit plus 1 graad.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 How do you like your eggs in the morning? Ja, die vraag wordt elke week gesteld bij sommigen van ons althans. Goedemorgen, ZFM Jazz luisteraars. Welkom bij deze zoveelste aflevering van dit programma... dat een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort is. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Wat gaan wij allemaal doen? Ehm, ja, veel tenor, nee, veel saxen, veel rietblazers vandaag. Waarom dit thema? Ik was vorige week bij een ehm, zeer interessant optreden, mag ik wel zeggen, van het Heemsteeds eh, eh, Symfonisch Blaasorkest. En toen eh, werd ik gewaar dat er eigenlijk heel veel te, te, doen is met saxofoons. En ehm, ik realiseerde mij dat in de jazzwereld dat natuurlijk een instrument is waar ongelooflijk veel mee wordt gedaan. En eh, die dag was eh, ook het muzikale afscheid van Jacques van den Berg. Onze blaasgenoot Jacques van den Berg. Die stopte bij de Tijsterband, Band. die Band. Eh, dat ook een onderdeel is van dat geheel. En toen dacht ik, ik ga een programma maken met veel saxofoon. En een van de eerste dingen die ik dan graag laat horen... dat is onze Coleman Hawkins... beschouwd als de eerste grote jazz-saxofonist, tenorsaxofonist in de geschiedenis. En het stuk... Nee, hij wordt begeleid natuurlijk door eh, grote jongens Oscar Peterson op de piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas en Elvin Stoller op de drums. In een mellow tone. one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain the one that I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my jack horner in the corner. Don't go nowhere. What do I care? Your kisses I was waiting for. Believe me, I don't go out late. Don't get to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. the one that I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Ain't misbehaving, saving all my love for you. No one to talk with, all by myself. Rita Reis met, uh, ja, natuurlijk het Rosenberg trio. Toppers bij elkaar. Ik ga nu iets laten horen van Lester Young. Lester Young, een van de, ja, ook een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten. Uh, er zijn natuurlijk meer eh, invloedrijke muzikanten geweest. En dat is allemaal relatief makkelijk te zeggen omdat die allemaal eh, het, begin van de vorige eeuw eh, opstonden en hun kunst lieten horen. En daarna kwamen er allemaal mensen en die werden geïnspireerd en gingen dat allemaal eh, nadoen tussen aanhalingstekens. Niks ten nadeel overigens, want er kwamen alleen maar toppers. de bijnaam van Lester Young was Pres, afkorting voor president. En die bijnaam kreeg hij van Billy Holiday. En waarom Press? Omdat alle andere adellijke artiestentitels al eh, vergeven waren. King Oliver, Duke Ellington, Count Basie, Earl Hines. We gaan nu eh, Lester Young horen met een... Eh, prachtige bezitting natuurlijk. Oscar Peterson op de piano. Barney Kessel gitaar, Ray Brown ja, en Mr. Hurt op het slagwerk. Opname 52, These Foolish Things. Lester Young, These Fully Things. We hebben in ons landje natuurlijk ook eh, hele goede rietblazers. Zoals daar is bijvoorbeeld Bernard Berghout. Die eh, ooit doorbrak, zullen we maar zeggen... Eh, in het programma van Pim Jacobs... samen met vibrafonist drummer Frits Landersbergen... een bekende verschijning op het Zandvoortse eh, jazzpodium op zondagmiddag. En destijds is daar gevormd de Bernard Bernhouts Swingmates... Uh, met Bernard Berghout op de klarinet... Frits Landersberg, vibrafoon, Bob Dekker... die later in de Dutch Winkelers Band gespeeld heeft. Op het slagwerk Jeroen Koning, gitaar... en de steady spelende bassist Frans Bouwmeester. Ik ga u nu iets laten horen en dat is een... Uh, een uh, hoe heet zoiets? <laughs> een gouden ouwe. Bernie's Tune. CFM Jazz wordt eh, live uitgezonden op zondagochtend van 10 tot 12... vanuit de studio aan de Tolweg 10A in Zandvoort. En graag nodig ik luisteraars en belangstellenden uit... om gewoon hier in deze, tijdens deze uitzending langs te komen. Al of niet met een plaatje onder je arm, een cd'tje of meerdere cd's. Eh, en eh, kom hier in de uitzending vertellen over die cd... of kom eh, praten over jazzmuziek... of kom gewoon langs als belangstellende... die misschien wel in de toekomst lid wil worden van het draaiteam van CFM Jazz. De deur is open, de koffie is klaar. Kom gewoon langs en eh, vertel iets over eh, je, je, liefde voor de jazzmuziek. Ik ga nu iets laten horen in het kader van deze dag. De saxofoon van Don Bias. Dat was een eh, Amerikaanse jazz saxofonist die eh, een goede leerschool heeft gehad, zullen we maar zeggen. In de orkesten van Count Basie, Duke Ellington, Art Blakey en Dizzy Gillespie. En eh, heeft uiteindelijk ook zijn eigen band gehad. En ik ga hem nu laten horen in een stuk dat door velen op de plaat is gezet. Maar natuurlijk niet zo mooi als door Mr. Don Bias zelf. Laura. alsof je even niet die, al die aandacht erbij had. Dit is eh, Pearl Bailey. Pearl Bailey, dat is een eh, Amerikaanse zangeres en actrice... die ehm, ooit een eh, Tony Award gewonnen heeft voor haar titelrol, jawel... in de film Hello Dolly in 68. En allerlei andere prijzen gekregen voor haar vertolkingen... Niet alleen op het witte doek, maar ook achter de microfoon. Ik ga nog een stukje van haar laten horen. En dat is eh, Sophisticated Lady. Gezongen door Pearl Bailey. not look like what you'd find in a picture book. But if she can cook, she'll suit me to a T. She don't have to wave her hair or dress in fancy clothes. And I wouldn't even care if she didn't wear silken hose. Send me a little girl to call my own. I'd give her everything that I own for a little girl to fall in love with me. Ja, een live opname van uh, Billy Eckstein, A Little Girl. We gaan nu naar een volgende saxofonist. Illinois Jacket en his band. En hij wordt begeleid door eh, Hank Jones op de piano... Frederick Green op de gitaar... Ray Brown op de bas... Jimmy Crawford op de drums. En we gaan luisteren naar het nummer... dat door hem zelf geschreven is... Port of Rico. big trombone. Everyone was mute. Johnny stood alone. Cats and dogs stopped having lions in the zoo. All were jealous of Johnny's big thrill. Thunderclap stopped clapping, traffic ceased its roar, and they tell us Niagara stood still. He stopped the train whistles, boat whistles, steam whistles, stop whistles, all whistles, bound to escape. Sing, Johnny, one note, sing out with gusto and just overwhelm all the crowd. Zo, dat is andere koek, zullen we maar zeggen. Dat is eh, de Nederlandse groep Capellino... Met, eh, die uitgebreid is voor de cd met zangeres en eh, enkele rietblazers... om maar in het thema van de saxofoon te blijven. Een programma dat we vandaag als onderwerp hebben, de saxofoon... en dat weer ter gelegenheid van het feit dat onze plaatsgenoot Jacques van den Berg... zijn saxofoon aan de wilgen gehangen heeft... na een laatste optreden vorige week bij uh, de Thijsterband in uh, Heemstede. Eh, we gaan nog een stukje laten horen van Capellino... met Stefan Grappelli destijds opgenomen. En mm, dat gaat nu komen. dit eerste uur ZFM Jazz afsluiten... met een eh, grote jongen op gitaar, meneer Grant Green. En eh, die heeft eh, van de standard Tico Tico een juweeltje gemaakt. En ik zou zeggen tot na het nieuws en de reclame.